en dat meer gijzelaars worden geruild voor Palestijnse gevangenen. Verslaggever Sander van Hoorn is in Tel Aviv, in Israël. Sander, hoe groot is nou de kans dat Israël daarmee akkoord gaat? Ja, dat is wat iedereen zich afvraagt. En de mensen hier zijn niet optimistisch. Dat zijn de mensen, de nabestaanden en de familieleden van de gijzelaars. En die hebben vandaag een mars door Tel Aviv gehouden. Zijn ze net klaar mee. Nu of nooit is hun eh, boodschap. Ook voor de mensen in Gaza kan het niet vroeg genoeg komen, zo'n staakt het vuren. Maar Netanyahu gaat, het er, eh, gaat erover. En er zijn mensen die vragen zich oprecht af, wil die wel vrede? Volgens experts moet er een staakt het vuren komen... omdat anders het Midden-Oosten volledig kan exploderen. In Den Haag is de herdenking bezig voor alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Mijn collega Gerry Eikhoff ziet dat er heel veel jongeren zijn. Er zijn opvallend veel jongeren. Je ziet trouwens toch dat er de laatste jaren steeds meer jongeren op deze herdenking afkomen. En dat is ook wel verklaarbaar, want kijk, de eerste generatie, de mensen die het hadden meegemaakt, maar overleefd hadden, die wilden er vaak niet over praten. Ofwel omdat ze de gruwelijkheden niet wilden oprakelen, ofwel omdat als ze dat wel deden, hier vaak werd werd gezegd... ach, die Japanners die zullen toch zo erg niet geweest zijn daar als de Duitsers hier. De meeste van die slachtoffers die de oorlog overleefden zijn nu overleden. Hun kleinkinderen willen nu de verhalen uitzoeken en doorvertellen. En dan nog een nieuwtje uit Radioland. In Den Helder is Tigo van 21 bezig met het wereldrecord radio maken. Hij wil maar liefst 216 uur non-stop uitzenden. 9 dagen in totaal dus. En Tigo is nu dik 62 uur bezig. Het gaat prima, wel hebben zijn stembanden het een beetje zwaar. Het huidige record staat op naam van een Spanjaard. Die hield het 207 uur vol. En Giel Belen had het ook al een tijd in handen. Hij tikte de 198 uur aan. Het weer. Vanavond blijft het zonnetje nog eventjes schijnen. Morgen veel regen en 19 tot 22 graden dan. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog vast rond Amsterdam door de werkzaamheden aan de A10. De ring Oost is dicht. Daardoor heb je op de ring Noord een kwartier vertraging... en ook op de ring Zuid staat file. Van de Koentunnel tot Amsterdam buiten Veldert. Vertraging is een kwartier. Op de A8 naar Amsterdam heb je nog 10 minuten oponthoud bij Zaanstad.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 I'm I'm and I'm broken. I'm long gone. Sepp Adams heet hij. En het eh, nummer dat heet Long Gone. En bovendien is hij de winnaar van de 035 Popprijs. Ook leuk, want dat hebben ze bedacht eh, bij Podium de Vorstin. En daar zit sinds kort een nieuwe hoofdprogrammeur. En die heeft hier ook ooit deel uitgemaakt van het presentatieteam van 3 voor 12 Noord-Holland. En dat is Kirina Gijzen. Dat is een van eh, de voorlopers <laughs> van mij al daar bij 3 voor 12 Noord-Holland was hij was in het verleden ook hoofdredacteur. En dat ben ik tegenwoordig nu. Dus, eh, maar goed, daar ga ik je eh, nu niet eh, de boel mee vermoeien. deze Seb Adams was dus de winnaar Long Gone. En dat is ook een reden, want volgende week komt er weer een nieuwe single van hem uit. En dat nummer dat heet More Than You Know. Volgende week is het gewoon een uitzending waar heel veel muziek in zit. We hebben geen live muziek, geen camera's. Dus ik kan gewoon alles doen wat ik, eh, wat ik, eh, wat ik leuk vind. Eh, er zijn telefoongesprekken, dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen. Maar over gesprekken gesproken. Ranja zit in de studio. En we kunnen ook even met hem over andere zaken. Want hij is ook, en dan is het weer de naam Arjan Terpstra, want dat, want dat is de echte naam. Maar jij houdt je natuurlijk ergens mee bezig, ook naast het maken van muziek. En een van die zaken is Alkmaars eigenste. Dat zei eh, bij de vorige eh, aflevering al. Dat je daar eh, heel veel mee te maken had. Hoe ziet het eruit voor de komende editie? Want de editie van 2024, die hebben we alweer gehad, geloof ik. Ja, ja, ja. het is elk, elk jaar in januari. Het, het is afgelopen januari was de twaalfde editie alweer. Dus we gaan naar nummer 13 toe. Mhm. Eh, het is steeds groter, mooier eh, eh, en ik denk ook interessanter. De, de, de mix van bandjes kunnen we steeds beter maken. even voor de mensen die niet weten wat is Alkmaars eigenste Het is het showcase festival voor bands uit de regio Alkmaar. Mhm. Dus eh, ook bands van net buiten Alkmaar mogen best wel meedoen. Sint Pancras. Sint Pancras, <laughs> Halo, Castricum. Nee, daar, zijn, daar doen we niet lullig mee. We hebben dit jaar eh, ook acts gehad die bijvoorbeeld wel uit Alkmaar komen... maar eh, aan het conservatorium in Arnhem aan het studeren zijn. Ja omdat je toch wil laten zien wat voor talent er uit de regio komt. En dan zijn ze ergens anders actief, maar dat maakt ons niet zoveel uit. Ja, eh, het is, ehm, dus het, is een heel mooi festival. De inschrijvingen voor volgend jaar zijn ook weer geopend. Dus ga even naar uh, eh, alkmaarseigenste.nl of ga eventjes naar eh, de Instagram. en stuur ons even een berichtje als je uit Alkmaar komt, een bandje hebt, een act hebt, singer-songwriter bent en, mee wilt doen. Mhm. Ehm, dat vinden we heel leuk om van je te horen. En dan gaan we selecteren. Ja, want eh, heeft het ook nog in, eh, bij, al die eer, ja, bij die eerdere aflevering nog iets opgeleverd? Zijn er ook bands uiteindelijk of songwriters die aan Alkmaars eigenste hebben meegedaan... later dan toch nog eh, hebben die hun weg weten te vinden in, eh, in muziekland? Ja, kijk, het is, <clears throat> het is altijd een mix van eh, wat we noemen de oude garde, de oud-gediende en, nieuwe acts. En ik was vooral, afgelopen jaar was ik erg onder de indruk van de, van de nieuwe acts. bijvoorbeeld Selma Pelen, volgens mij komt ze uit Limmen. ik weet niet of ze hier al een keer is zijn geweest. Ja, ja, ja met uh, Mankers was het toen nog. Ja, want dat, ja. Eh, dat is bijvoorbeeld een act die, die, was, echt, uh, die was echt fantastisch. We hadden wat hip-hop, hadden we, dat, was, dat is... Uh, eh, Steezy Novel uit Heilo. Zegt hij dat wat? Dat niet, maar die mag, ook, mag zich ook aanmelden. Oké. Ja. Nee, dus we hopen dit jaar ook weer een mooie mix neer te zetten. Het is in, in Victoria in Alkmaar. Het is, de nieuwe datum is ook al bekend. 25 januari 2025. Makkelijk te, om te onthouden. Mhm. En we kunnen iets van 30, 25, misschien iets meer acts kunnen we kwijt op een avond. Dus Kun je, ook, kun je ook zeggen dat Alkmaar dan toch weer in de afgelopen jaren weer een beetje... Eh, in de vaart der volkeren als het gaat om muziek maken en bands. En is er weer een beetje, eh, dus staat er een beetje weer een <clears throat> bandjescultuur en songwriterscultuur? Ja, absoluut. Er ontstaat eh, echt wel een bandjescultuur. We hebben veel bandjes van, van, van mensen in de in, 20er twintiger, dertiger leeftijd. Mm. Jurici, noem ik Krappe Sokken. Krappe Sokken, ja. Krappe Sokken, <laughs> Alkmaars Trots. Ehm, en daar zijn er nog, nog een heel aantal van. Er zijn een aantal singer-songwriters komen erop. Er zijn een aantal nieuwe podia zijn erbij gekomen die, waar, je, waar je echt live kunt zien. En ik denk een hele belangrijke om te noemen is Alkmaar Plucht. Als je op Instagram Alkmaar Plucht nog niet volgt en je komt uit Alkmaar... moet je dat zeker even gaan doen. Eh, die mensen houden eh, elke week heel eh, nauwgezet bij... wat er aan live muziek op welk podium in Alkmaar staat per dag... Dus je kan je de hele week niet vervelen. Nee. Alkmaar Plucht op Instagram. En ik, en ik weet ook dat eh, bijvoorbeeld Alkmaar Plucht eh, soms ook een avondje eh, heeft belegd bij Podium Victorie. Dus het is, ja, het is een paar keer aan binnenkort. Ja, het is ergens begin september hebben ze een avond met een aantal bands uit de regio die dan een showcase geven. Mm Nee, wordt heel mooi samengewerkt. Dus het is echt wel een, een, een leuke scene die er gaande is. En ik moet zeggen, eh, ik heb, eh, jarenlang heb ik me afgezet tegen ja, hoe, hoe, weinig er in Alkmaar gebeurde. Ik was, er, eh, ik was echt wel kritisch op. Ik moet zeggen dat ik de afgelopen tijd goed, goed word bediend. Oh, dus dat, dus dat gaat de goede kant op? Het gaat de goede kant op, heb ik het idee. Ja, je had het net. En ik ben bezig met een soort met, gymnastische oefeningen op dit moment. Met, met iets te zoeken. Want ik dacht, ik heb het toch ergens volgens mij op een sticky staan. Maar dat heb ik dus niet. Eh, want je had het over krappe sokken. Eh, ze, hebben, eh, ze hebben een, een EP uitgebracht. Ja. Maar ik ga toch stiekem... Dat, dat is een beetje de indie rock kant. Hè? Homebound, Joker on the Wall. Dat is Saturday Spices. Die hebben ze niet zo lang geleden hebben ze die uitgebracht. Ja. Maar ik ga toch eventjes voor het, voor het, het dubieuze verleden wat ze, wat ze hebben. Want eh, ze hebben namelijk een puur en echt Alkmaars nummer hebben ze eh, uitgebracht. Karpton. Ja, dat heb je heel goed. Eh, en ik ken die parkeergarage dus ook. Ja, zeker. Want het was een hele krappe parkeergarage. Dus ik moest ook gelijk, <laughs> toen ze het erover hadden, moest ik eraan denken. Dus laat ik hem eventjes horen. Hier is Carpeton van Krappe Sokken. Eh, jaar heeft zij een EP-release show gedaan in het eh, patronaat met een complete band. High on Shy. Ze heeft eh, ook meegedaan aan de Rob Agda wordt. En een van de singles die ze altijd uitgebracht heeft, What's Going On. Bovendien was het aardig wat ze hadden gedaan, uh, High on Shy. Maar ze hadden in hun support hadden ze Bad Luck Baby uit Groningen, Friesland. En die hadden een paar weken daarvoor hadden hun een EP-release show in Groningen. En wie stond als support? High Ja, ja dat, eh, dat is dan een beetje hoe het dan werkt. Mekaar een beetje het eh, balletje toe, eh, toespelen. Ehm, ik ga nog niet even over jouw release show hebben, <laughs> Arjen. Maar, die moet, nog gepland worden. Ja, die moet nog gepland worden. maar eerst ook even over jouw instrument, de akoestische gitaar. Ehm, sinds wanneer mm, speel jij dat instrument al? Oeh dat is een... Eh, dat is een eh, ik, de, de, eerste keer dat ik... Mijn vader had, er, had een akoestische gitaar met stalen snaren. Ja. Dus die stond eigenlijk altijd in de hoek. Mijn vader heeft vroeger ook wel in bandjes gespeeld, maar deed er niks meer mee. Dus ik had eigenlijk... Mijn eerste ervaring is als 13-jarige om een, een hele valse <laughs> akoestische gitaar op school te zetten... en kijken wat, hoe dat werkte. En dat werkte natuurlijk voor geen meter. En toen heb ik er heel lang niet naar omgekeken. En toen, ja, toen ik ergens eind twintig was, toen uh, zaten, speelden vriendjes in bandjes. En dan ga je mee. En dan, ineens kon ik iets meer dan niks. En zo begint het dan een beetje. Ja, want, want eh, zat daar dan ook een beetje de trigger in van... eigenlijk eh, moet ik dan toch iets met het eh, muziekinstrument iets gaan doen? Of? Ja, nou ja, je merkt vrij snel dat je... Wat, dat je kijk, je, je begint allemaal denk ik gewoon in een bandje. En je speelt koffers en, mm. en je hebt lol en noem het maar op. Ik merkte toch wel dat, eh, dat ik ook op, met ideeën de studio inkwam van... Eh, eh, we kunnen ook een eigen lied maken en dat kan misschien zo. Dus ik, en de anderen kwamen daar niet toe. Dus je merkt dan toch dat je een klein beetje anders bent in je opvattingen. En dan is een akoestische gitaar, als je zelf nummers wil componeren, is een fantastisch instrument. Het is natuurlijk een harmonie-instrument. Dus je kan met akkoorden kan je vrij makkelijk kan je, liedjes in elkaar zetten. Ja. Ja, en dat eh, ging van kwaad tot erger. <laughs> ja, eh, was er dan ook een moment dat, eh, dat je dan ergens boven bezig was... en dat, dat er iemand met een bezemsteel tegen het plafond wat zachter of zoiets? <laughs> Dat is, dat is zeker gebeurd. Ja. nou, ik denk dat ik daar iets, iets te braaf voor ben geweest. ik heb nooit echt in hele harde band zeg maar, gespeeld. Dus, ja. en, Hoe braaf was jij eigenlijk als als muzikant of als ja, mens? Ja, als, als muzikant en als mens. <laughs> nou, dat is... Daar kan ik hier niet over uitweiden <laughs> natuurlijk. nee, nee, maar goed. Maar laten we dan maar het even nou, beperken ik, tot de muzikant zijn. Ik denk dat ehm, ik, de, muziek waar ik, waar ik voor ga... is, is eh, eigenlijk best een beetje gepolijste muziek. De nummers die je mm. al gehoord hebt en die ik straks nog ga spelen... het is wel... Ik vind het mooi als er iets gebeurt wat je niet verwacht. En daarvoor moet je dan als maker moet je toch wel een beetje weten... hoe, hoe, hoe een goed liedje in elkaar steekt. Mm. Eh, dus ik ben eigenlijk nooit tevreden met drie akkoorden. Dus ik weet niet of dat braaf is of dat dat niet braaf is. Ik ben altijd een beetje rebels. En ik wil wel altijd iets zoeken wat nog nooit eerder is gedaan. Ja. En dan kom je op een muziekstijl die, ja, denk ik, helemaal van mij is. En eh, ja, waar je, waar, je, waar je het zo goed mogelijk mee probeert te doen. Juist. Eh, dus <clears throat> dat dus. Ja. Oké, en ja, nou ja, je, je hebt in coverbands ook gespeeld. ja, absoluut. Eh, en uiteindelijk eh, had je toch zoiets van... ja, maar kan het zelf ook wel. Dat zei je net ook al. Van. Nou, ik vind, ik vind originaliteit vind ik heel belangrijk. Ik speel ook in een Delta Blues band. Mhm. Eh, de Long Lost Ponies. Die maken Alkmaar en omgeving onveilig. binnenkort is het weer Blues Festival. Daar staan we een paar keer. Daar maken we jaren 30 Delta Blues mee. En dat is oh. eigenlijk een stijltje met een mooie gitaarstijl... die, die we daar doen. Maar ook met een mondharmonica en een en slagwerk. Mhm waarbij we iets authentieks proberen neer te zetten... wat lijkt op ja, echte oude blues. Ja, dus dat, is, dat is ook een soort... Ik heb nooit in een coverband gespeeld, willen spelen... waarbij we de top 40 naspeelden. Dat is niet waar, ik eh, warm van word. Oké. Dus het zit bij mij meer in... Ik vind mijn eigen dingen zijn van nu. Uh, die bluesmuziek is van heel lang geleden. Van een eeuw terug. Mm eh, maar dat, daar gaat mijn hart wel sneller van kloppen. Maar omdat het eigenlijk ook echt is. Hè? Ik vind zo'n akoestisch instrument is natuurlijk ook, er zit een bepaalde warmte in. Het zijn bronzen snaren, dus dat geeft heel veel warmte geeft het aan het geluid wat, eh, waar je mee eh, het podium op komt. Daar, daar van. Nou, dan gaan we nog even twee nummers laten horen... om te kijken of we nog luisteraars overhouden. Want ja, ik ga al een beetje warm draaien voor 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf over twee weken. Als de heer Molenburg hier in deze studio zit en burgemeester is. Maar ook muzikaal liefhebber van, eh, van het een en ander. met deze frontvrouw had ik eh, deze week al eerder een eh, gesprek mogen voeren. Want dat is Marissa Lialing van V. Radical Design. gaan een beetje terug naar oktober 2023 in de Wolfhound. Was ik op stap met de, eh, de mannen van de Hoeks. En die wilden maar één ding. Die wilden op een gegeven moment een, eh, een optreden zien van deze Johanna Jorgo in de Wolfhound. En eh, daar gingen ze helemaal te gek op. En ze was toen met één medemuzikant, maar ze klonk als een zesmans formatie, formatie. En een van de nummers die ze speelde was eh, Lonely. En tegenwoordig resideert Johanna Jorgo niet meer in Groningen. Nee, ze is bijna nagenoeg de buurvrouw van eh, degene die je ervoor hebt eh, kunnen horen. Van Mariska Lialing. Ja, dat krijg je dan op een gegeven moment van de week wel eens even te horen... als je met elkaar een beetje zit te praten na drie jaar in het echt. En eh, toen zei eh, Mariska, ja, ze woont tegenwoordig bij mij eh, bijna om de hoek, deze Johanna Jorgo. Dus dat betekent dus als Johanna Jorgo weer met nieuw materiaal... dat ook het platform 3 voor 12 Noord-Holland daar wat aan gaat hebben. daarvoor hoorde je dus... Von V met Radical Design. Het is zover, we gaan het laatste blok doen van deze avond met, eh, met Ranja. En hij zit klaar om het eerste nummer van dit laatste blokje te laten horen. En dat uh, nummer dat heet In Borrowed Time. wine in a Paris bar. The hotel room is not that far away. We both can see we lost the spark, but neither of us disembarks today. We walk every museum floor, see art that's full of a metaphor about loss. These painted tales of love long gone, remind us how we're never going to last. holding our hands Too afraid to go home We drop of passion we don't wanna stop but must. We share the hugs and have a blast. This bond a fairy poor excuse for love. Ja, en aan alle leuke dingen komt ook een eind. Want ja, we hebben eh, na In Borrow Time... hebben we er nog eentje in eh, dit eh, laatste blokje van twee... En ik weet niet eh, of dat ook een eh, nieuw nummer is. Uh, dat is hartstikke nieuw. dat, is een, is een brandnieuw nummer. Het is misschien leuk om een kleine introductie te geven. Vertel. <clears throat> dit, is, dit nummer heeft als aanleiding dat ik... Ik heb kinderen en ik stond op het schoolplein... en er stond een man stond er voor me en die had een wisseldag. ik weet niet of je dat bekend is, maar als ouders uit elkaar gaan... Papa dag. Nou, je hebt papadagen, maar je hebt ook wisseldagen. Als ouders uit elkaar gaan en ze de afspraak hebben dat ze op woensdag de moeder het kind brengt en de vader het kind ophaalt of andersom, dan heet dat de wisseldag. En dat is een hele verdrietige dag. En er stond een man in het hek en die was zo verschrikkelijk geraakt door het feit dat hij zijn dochter weer ging zien. En ik dacht van ja, daar zit een lied in. Ah, dat is dit nummer. Dat is, eh, dat is dus dit nummer geworden. En dat nummer dat heet Exit Wounds. Children spill across the yard like they are beats from broken chains. Eyes locked with familiar eyes, and Richie isn't dead again. He has a one week on and one week off in the cursed flow of modern ways. All he knows, not all is lost, not with a girl here anyway way around this He would just leave this all behind Rich, he takes her in his arms Protects her like a treasure chest one day you're a married man, the next you lay your hopes to rest. The girl reminds him of his wife, the pain of why they live apart the pain of one week on and one week off to heal the memories of his heart. If there's another way around this, he would just leave this all behind. He's picking up the pieces after seven days of pain the seven days, alone with memories of what is thrown away. It's one so bright tomorrow, never saw the light of day. Today we'll be back in love again, and praise it never goes away. What went right and what went wrong? Richie says it's hard to say. The door suddenly shut on him. Nowhere to go, nowhere to stay. But now it's seven days of happiness. Share the love he's gotta give. It is the healing of his exit wounds, and it is why he wants to live. is, he would just leave this all behind. He's picking up the pieces of the seven days of pain. Seven days alone with memories of what is thrown away. Is one so bright tomorrow, never saw the light of day. we are back in love again And prison never goes away Dank jullie wel. dat was hem. Exit Wounds was het eh, laatste nummer van, deze, van, deze, eh, van dit uh, geluid. Wat, wat, hoor ik nu? Ik hoor weer iets wat, wat ik helemaal niet hier erop heb horen. Ja, zie je. Kijk, dat is de livestream die 10 seconden later nog ergens weer aan staat. Helemaal de bedoeling niet. Maar goed, we gaan eerst even een stuk muziek laten horen. De komt uit Groningen, Meadow Lake, met hun laatst verschenen single. En het nummer heet Amerika. Shadow Lake met Amerika. Ja, kijk, dat vind ik leuk. Je hoort het wapperen eh, van de wind die binnenwaait. Ja, want eh, ventilatoren, die hebben we niet nodig. Want eh, ja, als je gewoon de ramen lekker tegen elkaar openzet... dan wordt het ook <laughs> vanzelf fris. Dus iedereen denkt, zitten we nou buiten? Nee, we zitten gewoon <laughs> binnen. Want het is wel, ja, je hoort het ook echt. <laughs> Je hoort het ook echt op de, radio. Maar, en nu begint het wel erg uh, hard nu, te waaien. Nu, raken we dus gordijnen Echt wel hard te waaien. Ja, doe, doe het toch maar even dicht. Eh, goed, <clears throat> dat was eh, even de wind die, eh, die meedeed. ja, je hebt twee nummers, de laatste twee nummers laten horen. die ene in Borrow Time, dat is een beetje een bluesachtig nummer. Ja. Ja. Komt dat ook weer omdat jij ergens met, een, met een bluesband, wat je net al zei? Ongetwijfeld, ja. Nee, dat, dat is ook weer wat ik eerder al zei. Die zoekt toch naar iets authentieks. En je komt toch binnen die akoestische muziek kom je toch heel snel bij bluesmuziek uit. Hè? Omdat mhm. natuurlijk gewoon heel veel eh, acts eh, daar leentje buur spelen. Dus ja, eigenlijk eh, noem het maar op. In de funk, in de soul, in de rock roll zit natuurlijk gewoon blues als een soort ondergrond. Ja. Dus het is niet gek dat je erop uitkomt. Maar ik moet ook zeggen dat ik het sfeertje ook altijd wel heel mooi vind. Ja, uh... Omdat blues ook vaak gewoon met akoestische instrumenten wordt gedaan. Of met een bepaalde warme sound. daar hou ik erg van. ja. Eh, is eh, het, het, het, beeld en het sfeertje van rokerige eh, lokalen... Dat, dat, dat is er al lang eigenlijk al niet meer, hè? Dus ja, ik zit even te kijken. want ik vind ik wel, wel leuk, ja. <laughs> want er gebeurt een raam. heen afgebroken. Ja, ramen wat, wat een beetje heen en weer zit te klapperen. Omdat ik gezegd heb van het raam moet open. Maar goed, maakt niet uit. Uh, we gaan nog even over het eh, verhaal van coverbands en, en dat soort zaken. Nou is er in Nederland toch een beetje een soort van cultuur eh, ontstaan van tribute cultuur. Kijk jij daar tegen, tegenaan? Uh, tegen het fenomeen tribute cultuur in Nederland? Ja, eh, eh, ik, ben, ik vind dat niet zo ingewikkeld. Ik, als, als er mensen zijn die daarvan houden en die daar graag heen gaan, dan is het goed, toch? En, en de mensen die in die band spelen, die doen daar geweldige ervaringen op. Hè? En, en, en maak maar een band 100% na. Hè? Het is natuurlijk een heel, heel interessant streven om helemaal de sound en de instrumenten en dat soort zaken en de juiste stemgeluid. Ja. Dus ik heb er niet zoveel tegen. Ik moet ook zeggen dat ik er eigenlijk niet zo snel naartoe ga. Oh. dus ik ben, eh, wat dat betreft ben ik wat, kieskeurig. Eh, en, en, zie ik ook natuurlijk liever iets origineels. Ja, hoe, hoe ziet een avond uh, van jou eruit als je ergens naartoe gaat? als je op pad gaat? Of nou ja, vaak even. Ja, omdat ik natuurlijk bij Alkmaars eigenste eh, eh, meehelp om, om ook de bandjes te, te, te vinden. Eh, ben ik vaak in Alkmaar gewoon bij de podia. Loop ik te kletsen met de mensen om eens te kijken wat, wat de nieuwe bandjes nou weer doen. Of waar oudere bandjes mee bezig zijn op dit moment. Ja. Dus vaak check ik eventjes wat er gebeurt. Ja. maar ook, ja, Victoria heeft best een goede programmering de laatste tijd. Dus ik heb daar, ja, Living Color heb ik daar een tijdje terug gezien. Helemaal fantastisch. Uh, uit de jaren 80 geloof ik. Ja, dat is de jaren 80, jaren 90. En Arrested Development was er laatst. Nou, het dak ging er echt af. Dus dat zijn natuurlijk al wat, wat eh, langer bestaande acts. Maar ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk ja, acts die moet je ook een keer gezien hebben. Die komen dan toch weer lekker naar Victoria. Dat vind ik heel erg leuk. Eh, Paradiso, een reggae-concertje meepakken. Dat is een beetje mijn, eh, mijn avondje uit. Ja, ja, ja. Dus Het, ziet er heel anders uit met wat je maakt eigenlijk. Als ja, eigenlijk wel. Ja. ja, ik heb geprobeerd reggae te maken, maar dat is toch een ander kunstje. Ja. <laughs> <laughs> heb ik um, dan even nog de vraag. En eigenlijk de afsluitende vraag. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Ah, ja, eh, Instagram voornamelijk. Eh, Ranja eh, official, Ranja music underscore official. En Ranja is met een Y Kijk. in plaats van de J. En dat, dan kom ik in botsing met het met limonadedrankje. Ja. ik heb een website, kun je ook even opkijken, Ook ranjamusic.nl. Ehm, dus dat. Dus dat. Instagram is het makkelijkst om eventjes te vinden. Ja, alleen maar op Instagram? Of, eh? Ja, met de rest heb ik wat ruzie. <laughs> de rest heeft die ruzie. Vond je het leuk weer om... Eh, ik vond het heerlijk, dank jullie wel. Wat een heerlijk warm bad is het hier. En ik gaf net al een compliment. Het is zo fijn dat eh, de regionale scene een plek heeft... om, om nieuwe dingen te laten horen aan, aan luisteraars. En ja, blijf het vooral volhouden, jongens. Ja, we doen we doen ons best in ieder geval. Dank voor, voor je komst. Heel graag gedaan. Ehm, even nog over Alkmaarse dingen. Want zij heeft een Alkmaars... Eh, ja, min of meer roots. Alkmaarse wortels. Ik heb het over Sterre Weldering. En het nummer dat heet Hurtful. I don't know why I thought we would just need time you've got a girl at home. Worried sick about what's still to come. No more trust in you, I'm not surprised. I'm the cause of it, aren't I? Please consider my side right. I was only fun at the time. So it's hurtful love. And I don't think that you realize the hurt you caused. Made her cry herself to sleep. It's hurtful love. Now I struggle to believe there's still good. Cause I thought I found someone who was kind at last, someone who struggled to break up something that was meant for us. I hope she considers my side, though I thought right. You were all along living lies, so it's hurtful love, and I don't think that you realize the hurt you caused. Made her cry herself to sleep. still no reason to disregard our feelings. So it's hurtful love, and I don't think that you realize the hurt you caused. Made us cry ourselves to sleep. It is hurtful. hebben het eh, natuurlijk eh, hier in het vorige uur van deze Alternative FM aflevering van 15 augustus gehad over dat optreden wat 22 eh, augustus in de Sinetol staat. Part Garden en Feline die spelen daar. Maar deze band dus ook Red Vein. En een van de, de nummers die ze hebben uitgebracht is dit nummer Lethal Dance. We sluiten deze alternative FM zo langzamerhand een beetje af. doen we met een single van een Volendammer. En die Volendammer die heet Niels Buis. En volgende week Lonely Farm, dan eh, komt er een eh, nieuwe single van hem uit. En dit is nog die voorloper, Arcadia. Dag! across the flatlands Past houses or their remnants What's to say? All that fails to move will fade away I've been yearning for nostalgia What once felt like Arcadia far back when Sad to know I saw the end Remember singing in kitchen and you guessed me right A place I visit every night I've been trying to rebuild it Listen closely and you'll hear it once again Remember singing in our kitchen And you guessed me right A place I visit every night shitty cards When everything seems hard you take it in sun will rise.